ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij de afgelopen dagen uitgebreid heeft gepraat met de Israëlische premier Netanyahu. Biden wil dat er een tijdelijke wapenstilstand in Gaza komt.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 Toen werden Israëlische Israëlische gegijzelden uitgeruild tegen Palestijnse gevangenen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet 354 miljoen euro boete betalen voor het misleiden van banken. Hij zou steeds een te hoog vermogen op hebben gegeven... waardoor hij veel gunstigere verzekeringen en leningen kon krijgen. Daardoor zou hij 168 miljoen euro hebben bespaard. Bewoners van een oudere flat in Rotterdam zijn helemaal klaar met de overlast daar. Er zijn vaak mensen die er niet thuis horen. Er wordt ingebroken en spullen worden vernield. Ook is er geluidsoverlast door bijvoorbeeld drugshandelaren en verslaafden. Ik zie alles voorbij komen. Ik zie alles gebeuren. Ik heb slapeloze nachten. De hele nacht gaat die lift op en neer. Ik zie ze allemaal komen, de druk, de drugs allemaal. Bewoners hebben inmiddels gepraat met de woningcorporatie in Rotterdam. Die belooft er wat aan te gaan doen. En het kan niet op voor de Nederlandse schaatsploeg op de WK-afstanden in Calgary. Femke Kok pakte zojuist de wereldtitel op de 500 meter. Met een tijd van 36-83 voor de tweede keer in haar carrière. Wereldkampioen, ze prolongeert haar titel. Wat een grootse race van Femke Kok. Eerder vandaag werden de Nederlandse vrouwen op de ploegenachtervolging ook al wereldkampioen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken en wordt het een graad of 12.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 She's hanging around. It still feels surreal, but it can't. that is all Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Wish you were here, me and my to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster.